Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanavond worden de stoffelijke resten van nog vier gijzelaars overgedragen aan Israël. Dat heeft Hamas tegen bemiddelaars gezegd, meldt persbureau Reuters. Gisteren werden ook vier lichamen van gijzelaars overgedragen aan Israël... naast de twintig gijzelaars die nog in leven zijn. Israël vond dat er al meer stoffelijke resten overgedragen hadden moeten worden... en houdt daarom de grens bij de stad Rafah in Gaza voorlopig dicht... Rode Kruis zei eerder al dat het waarschijnlijk langer duurt... omdat er nog stoffelijke resten onder het puin liggen. Verschillende grote techbedrijven achter sociale media willen niet naar de Tweede Kamer komen. Ze waren uitgenodigd om met Kamerleden te praten over algoritme en inmenging tijdens de verkiezingscampagne. Meta, TikTok en X reageerden niet op de uitnodiging. Google vond het te kort dag. In Madagaskar heeft het leger de macht overgenomen. Dat heeft een hoge legerofficier gezegd op de radio. President Rajwel was eerder al na aanhoudende protesten door jongeren het land uitgevlucht. Een paar minuten voor de radiotoespraak van de kolonel stemde het parlement bijna unaniem voor het afzetten van de president. Het Hoge Rechtshof in de voormalige Franse kolonie heeft een nieuwe president voorgedragen. De militaire leider heeft een overgangsperiode van maximaal twee jaar aangekondigd met daarna verkiezingen. En patrouillerende boeren hebben vannacht in Espel in Flevoland vier inbrekers betrapt. Ze wilden inbreken bij agrarische bedrijven. De boeren houden het uitgestrekte gebied zelf in de gaten... omdat het aantal inbraken stijgt en het gebied te groot is voor de politie om goed te controleren. De boeren gebruiken onder meer nachtkijkers om verdachte bewegingen te kunnen zien. Daarop zagen ze de verdachte waarop ze de politie inschakelden. Die ging onder meer op zoek met een politiehelikopter en twee politiehonden.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 么？ country van over de hele wereld. Aangevuld met enkele klassiekers en nieuwkomers. Van een soulvol duet van Jesse James Decker en Joss Stone... tot het tijdloze werk van George Jones en Tammy Wynette. En met extra aandacht voor de sterke singer-songwriter Nicky Bloom... is het een uur boordevol verhalen en emoties. Een opvallende samenwerking tussen country popartiesten Jesse James Decker en soulzangeres Joss Stone. Hun duet vertelt het verhaal van emotionele bevrijding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 Before the Cold Wind Blows reflecteert op het voorbijgaan van seizoenen als metafoor voor levenskansen. Crossroads. Crossroads. Country Flashback. The weather finally broke trip alone Cause it would be too risky For his pretty wife Sarah and the unborn child she carried with her It took three weeks To reach the Mississippi River And he turned south toward New Orleans For a boy from the mountains it was easy to get caught up in the sights and the sounds of the city and the things he'd never seen. And the river rolls on. favoriete album van de maand. Van Dylan Earl's level-headed even smile... een naar binnen kijkende song, Little Rock Bottom... over moeilijke momenten en het zoeken naar hoop. Birds are chirping, my are bursting... up the threshold of liquor store clerk said, Son, you know that's six days and going. Said, I never seen you before. My rent's late, the party's never over. i head down to the river, I'm gonna roll her over. I'll make another day by killing time, left handed cigarettes and fortified wine. I ain't asking for help or pity, just another week of slinking around this dirty sunset, guess you can't catch me if I'm going nowhere, living down and living. is een tijdse country singer-songwriter die pop en roots combineert. Train is catchy, ritmisch en heeft zijn tekst over nieuwe wegen vinden. Crossroads. Hot stuff. the tracks were right outside Etching my In his in Een song over het leven als een reizend tumbleweed, altijd onderweg. Gekozen door Drake Milligan, omdat het zijn levensstijl weerspiegelt. De song combineert traditionele en moderne country elementen. Ain't a go I ain't got gone to. Ain't a town that I ain't blown through on my way. Yeah, I never knew my leaving had a rhyme or had a reason for not leaving me too long in one place. She's gentle when she gets to be like an angel kissing me, softer than a summer breeze, whispered on my skin, strong enough to let me cover van het bekende Chris Christoffersen nummer is een gevoelige en intieme vertolking door Annie Bosco, die de song een nieuw leven inblaast met haar heerlijke stem. single waarin Ella Langley met een krachtige stem het thema van liefdesverdriet en herinneringen aanpakt, met een moderne country vibe. Wish I Didn't Know You. I never asked you where you're going your story when you stayed out with all your friends. i never tried to catch you lying. I didn't want friend Crossroads. Sterren van toen. Tammy, did you ever? Not so much that you could notice. Well, could you estimate how many? Eight or nine. Well, will you do it anymore? find. Is there any special way? Oh no, whatever you say. I just wondered, have you ever? All the time. Does he look like? No, he's taller and more handsome. Well, is he as old? your mother? No, I'll bet. Oh, no, I haven't told her yet. Well, I just wonder, do you ever? All the time. Just for old time's sake. No, that would make it harder. Then how about? Well, are you sure that you don't mind? afraid I'd have missed my bus. I just wondered, did you ever? All the time. I just wondered, did you ever? All the time. Een klassiek duet, Did You Ever, van het legendarische countrypaar George Jones en Tammy Wynette, waarin ze speelden met thema's van liefde, twijfel en herinnering. Een volgend markant duet, Keep the Change, uit een repertoire met de herkenbare emotionele diepgang en traditionele country. It was so good when he loved you I could tell by the sunshine on your face many things. I know He made your world a happy lately you're not smiling and I don't see that sunshine like before I know you've tried to make it work but I don't think he loves you anymore bekendste nummers Golden Ring van het gelijknamige album uit 1976. Over de complexiteit van relaties symbool gesteld door een gouden ring. In a pawn shop in Chicago on a sunny summer day, a couple gazes at smiles and nods her head as he says, Honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. through her head as he whispers low with this ring, I'll be wed. says one thing's for certain I don't love you anymore and throws down the ring as she walks out the door. shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding rings, their own display. Golden ring. Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Een aanstekelijk nummer, Learned Along the Way van de hedendaagse singer-songwriter Colby Acuff. Vol levenslessen en een frisse benadering van country. I've heard that love can save a man But I'm not sure I understand I've heard the death of a man is the death of his name I'd be fine not dying to make my rent today. So what have I learned and what have I earned from the friends I made to the bridges I burned? All I can say is that we all make mistakes and there might not be any answers anyway in the end. We'll all be okay. That's the only thing heard that our Eden is set to burn. But I'm not sure how all that works. If thou mayest rule like the old books say, then I'm calling in sick and I'm sleeping till Saturday. So what happened? bridges I burned. All I can say is that we all make mistakes, and there might not be any answers anyway in the end. We'll all be okay. And that's the only thing that I've learned along the way. from the friends I made to the bridges I burned. All I can say is that we all make mistakes, and there might not be any answers anyway. In the end, we'll all be okay. And that's the only thing that I've learned along the way. Het was bekend dat Waylon Jennings een hele hoop onuitgebracht werk naliet na zijn dood in 2002. Het was alleen niet bekend waar veel van deze opnames waren gebleven, tot zijn zoon Shooter Jennings ze ontdekte. Die vondst moet in drie albums resulteren. Songbird is het eerste album en daarop is Wrong Road Again terug te vinden. I can't seem to learn not to love you. Cause you get to me every time. You're someone I just can't say no to. You're so good at changing my mind. Here I go down the wrong road again, going back where I've already been even knowing where you belong. Here I go down the wrong road again. Though I see the web that you're weaving, you and your soft, easy line. Before I stop to think, I'm believing falling for you one more time. Here I go down the wrong road again, going back where I've already been. Even though Spotlight. Spotlight. When we started out, it was a beautiful day. The sun was shining, not a touch of gray we headed down to the river to shake off the blues, singing ooh. Didn't hesitate, shoved off the bank, and we let that current carry us away. Water was calm, so sky turned black. We were hollering for your meteen met de deur in huis te vallen, Nicky Bloom heeft een hele knappe plaat gemaakt. Op Rancho Deluxe rijgt ze de genres aan elkaar en maakt ze er een geheel van met de road als thema. De nummers gaan van folk, Americana en cosmic country en zijn zowel akoestisch als versterkt. Nicky Bloom met haar typische mix van country en soul met poëtische teksten en een warme stem. Cumberland Banks was de eerste song. Nu nog Falling Out of Dreams. Juliana Rankin sluit met Miss Me When I'm Gone het programma af. Met een emotioneel nummer over afscheid, gemis en verlangen. Haar expressieve stem geeft elk woord betekenis. Dit was het tweede uur gevuld met klassiekers, bijzondere duetten en verrassende ontdekkingen. De verhalen van liefde, verlies en hoop klinken door in elke song. Van oude legendes tot frisse nieuwe stemmen. Blijf luisteren voor meer mooie countrymuziek die het hart raakt. Tot de volgende keer. ironed all your shirts for the week, so you didn't have to. Swept all the floors and made our bed, so you'd have a safe place to lay your head. Put some dinner on the stove, so when you got home, you would know. I spent the whole damn day longing to hear what you'd never say, and I can't help a thing. Be halfway out.